11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Teheran zijn bij twee aanslagen meerdere mensen om het leven gekomen. De aanvallen sloegen toe bij het parlementsgebouw en bij het mausoleum van Ayatollah Khomeini. Iraanse media melden dat in het parlementsgebouw vijf tot zeven doden zijn gevallen. Een aantal mensen zou worden gegijzeld. Bij het mausoleum zouden vier terroristen betrokken zijn. Eén vrouw blies zichzelf op. De politie heeft foto's online gezet van verdachten die betrokken waren bij de voetbalrellen op 7 mei in Rotterdam. Op die dag verloor Feyenoord van Excelsior en slaagde er daardoor nog niet in om landskampioen te worden. Na de wedstrijd braken in de stad ongeregeldheden uit. Van de 46 verdachten die de politie op het oog had, zijn er inmiddels 30 herkend. De overigen staan nu herkenbaar op de politie-site. De politie vraagt de hulp van het publiek om de mannen te identificeren. Amerikaanse inlichtingendiensten verdenken Russische hackers ervan het staatspersbureau van Qatar te hebben gehackt om nepnieuws te verspreiden. Dat meldt CNN op basis van anonieme overheidsfunctionarissen. Het gaat om een bericht dat vorige maand door het Qatarese staatspersbureau werd verspreid en daarin stond een verklaring te lezen van de emir waarin hij een vriendelijke toon aanslaat ten opzichte van Iran en Israël. Qatar zegt dat de verklaring vals is. De Britse Labour-leider Corbyn veroordeelt de uitspraken van premier May over terreurbestrijding. May zei dat ze desnoods wetten over mensenrechten aanpast als die de bestrijding van terreur in de weg zitten. Corbyn vindt dat niet mag worden getornd aan basisrechten en democratische waarden. De Spaanse bank Banco Santander neemt het noodlijdende Banco Popular over en wordt daarmee in één keer de grootste bank van Spanje. Banco Santander steekt 7 miljard euro in het project. Voor de overname werd het symbolische bedrag van 1 euro neergelegd. Het weer vooral vanochtend nog erg onstuimig met veel wind en een aantal buien, vooral in het noorden en midden. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en neemt de wind wat af. Het is vrij fris met temperaturen tussen de 15 en 19 graden.